Boerenorganisaties zeggen dat zij hier niet achter zitten, maar hebben wel begrip. Wij roepen nooit op tot acties die burgeroverlast eh, veroorzaken. Dat doen wij nooit, maar we begrijpen de emotie. En we roepen minister Van der Wal op, ga in gesprek en kom met de sector tot werkbare oplossingen. Morgen zijn er mogelijk weer nieuwe protesten. Hoe en waar is niet duidelijk. In Zierikzee is door de tornado de teller van gewonden opgelopen naar negen personen. Eén iemand is om het leven gekomen. Ook is er flinke schade aan woningen van vier huizen is het dak afgewaaid en van een huis stortte de gevel in. Er zal de komende nacht beveiliging worden ingezet in de straat. Bij een gifgasexplosie in een havenstad in Jordanië zijn 10 mensen omgekomen. Ook raakten 251 mensen gewond. De gifwolk ontstond nadat een hijskraan een container met giftig chloorgas kapot liet vallen op het dek van een schip. Sociale teams gaan de ramp onderzoeken. En tennisser Tim van Rijthoven heeft het weten te schoppen tot de tweede ronde op Wimbledon. Het is de eerste keer dat de Nederlander van 25 mee mocht doen met een van de bekendste tennistoernooien ter wereld. Hij versloeg vanavond met 3-0 de Argentijn Federico Delmonis, was te zien bij Ziggo Sport. Rekent hij af met Federico Delbonis, de Argentijn. 7-6, 6-1, 6-2, de setstanden. En dus gaat Tim van Rijthoven door naar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 zijn echt niet eh, de enige die eh, Headfirst eh, draaien. Want deze band die, heeft al een beetje vaste grond onder de voeten gekregen. er zijn meerdere mediaplatformen of muziekmediaplatformen, hoe je het maar noemen wilt, die de muziek van Headfirst al meenemen. bijvoorbeeld een Indie XL, die heeft de muziek van Headfirst al zeker omarmd om maar een dwarsstraat te noemen. Don't You Mind. Eh, daarmee zijn we al in het eh, derde uur van deze alternative FM eh, beland. We gaan zo direct natuurlijk nog een set horen van Blood En we gaan natuurlijk ook met de heren nog even praten. Dus dat komt zo dadelijk. Ehm, want eerst draaien we nog een nieuwe single. En die komt morgen uit. Dat is Flora Sophie. En het nummer dat heet My Body. I carry my body traveling. floating never seen. I've got to know you through and through. I've learned to love what's left of you. Old places you've been. everything nieuwe singles die morgen gaat eh, verschijnen is Flora Sophie. En het komt van een album wat nog gaat komen. If schuine streepje When. En de, single heet My Body. Ehm, inmiddels staan ze er weer om eh, de microfoons, de spreekmicrofoons. Dus uh, Stefan, Joris, Daaf, Gijs en Jody. Yes. Ik heb het ook opgeschreven, maar nu begint het... <laughs> Ik, ik, heb zonder te kijken, heb ik gewoon al die namen... Pop, pop, pop, pop. Het gaat toch allemaal goed. Ehm, maar eh, we hadden het net even bij, uh, bij, uh, bij Flora Sofie over. Want jij, Daaf, begon erover. Want het tijdvak waarin jullie leven is anders eh, in de tijd dat ik eh, groot word. Maar je nu zegt uh, bands uit de jaren tachtig, die noemde je net. Ja, ik roep wel eens. Ik had, ik had liever, nou, laten we zeggen, 30, 40 jaar eerder geboren geworden... om alle goede muziek die er in die periode is gemaakt... echt in, live te kunnen zien in, in zijn glorietijd. Ja. was je net zo oud geweest als ik. Ja, ja. ja denk ik ja, op dit moment ben ik wel blij dat ik nog, eh, nog 21 eh, ben. Maar... En bedankt. <laughs> nee, je bent wel ook... Eh, hoe, hoe, oud ben je als ik praat? Ehm, ik ben midden 50 inmiddels al. Dus. Ik, had, het je niet gegeven. Nee, Dus ik vind, vind het altijd een groot compliment als ik dat te horen krijg. in dat opzicht. En ja, ik bedoel, kijk, kijk nou eens bijvoorbeeld... ja, Ehm, dat is de presentator van Rob eh, Akda wordt, Pepe Fischer. Die is dan nog eens vijf jaar ouder dan ik. En die staat daar ook eh, nog gewoon op die avonden... Eh, dat een en ander aan elkaar te praten. Dus ja, dat, dan moet je jong van geest zijn mhm. om jonge beentjes... Ja, nou, jij zit hier ook nog wel even, toch? voorlopig nog wel. Dus ja, dus ja kijk, er wordt overlegd ergens op, op de gang. Die horen we ook. Ik bedoel, de tv-maker, die, die staat daar. Dus, dus dan weet je dat ook. <laughs> Dus, die, ja. maar goed, we hadden het over tijdvak eh, waarin jij eh, liever geboren had willen zijn en had willen leven. Wat, wat trekt jou aan in die muziek eh, van de jaren 80? Ehm, ja, er wordt vandaag de dag ook heus wel muziek gemaakt waar ik van geniet. Maar over het algemeen luister ik toch wel meer naar ja, muziek die eigenlijk voor mijn geboorte is gemaakt. Hm? Bands uit de 70s. We zijn allemaal wel groot fan van bijvoorbeeld Pink Floyd, wat net al ter sprake ja. kwam. Ehm, Beatles luister ik heel veel naar. Ehm, maar ja, wat, wat, wat, wat nog meer? Wat hebben jullie daar nog aan toe te voegen? 啊。 Pearl Jam eh, ook wel. Pearl Jam. dat is later. Ja, dat is jaren 90. Ja, dat is wel 9. maar alsnog, alsnog voor geboorte. Voor ons geboorte, zeg maar. Voor jullie geboorte. Ja. Nou, dat moet ik even kijken. Dan eh, zijn jullie eind jaren 90, misschien wel begin 2000. Eh, nou, misschien <laughs> zelfs nog wel later zelfs. Allemaal uit de 21ste eeuw. Jezus. Ze zijn gewoon van, van zwaar de 21ste eeuw. Dus jullie zijn gewoon 18, 19, 20. Dat, dat, dat, dat werkt. Piepjong inderdaad. Ja, ik ben, 21. Ik ben de oudste. Dus ja, en ik het jongste is 18. hallo. het dus het, we ik, ik, heb het hier gewoon over mensen die dus de 21ste eeuw... Eh, alleen maar de 21ste eeuw kennen. Ja, ja er zijn wel groentjes in het leven. Ja, ja. Ehm, maar eh, kan dat een, eh, nadeel zijn? Ehm, nou, nee, ik, ik dat heeft vast nadelen, maar ik kan er nu geen bedenken. Nee, oké. Ehm, nog even, waar komen jullie nou precies vandaan uit? Uh, welke stad? we komen uit, uit en Aalsmeer. Dus ah. eigenlijk Joris, ja, ik ben de enige Aalsmeer. Joris komt uit Aalsmeer. Dat is wel, wel een beetje onze thuisbasis. Omdat we daar in eh, de oefenruimte van de N201, zoals het heet... daar repeteren we eigenlijk altijd. Daar zijn we begonnen. Dus ja, wat dat betreft zijn we misschien een Aalsmeerse band. Hm. Maar als je echt onze woonplaats meerekent, dan komen we uit, uithoren. Uithoren. Dus niet uit Horen. Uit, uit, horen. Uit horen. Ja, dat, is wel heel erg leuk. Eh, ja. <laughs> Want ik bedoel, die Joey Vriend of bijvoorbeeld een Steven Engel... dat zijn mensen die, die daar hun roots in horen hebben liggen. Ah, en als ik dan zeg, ze komen uit ja, ja, dat, dat, voor heel Dan krijg een alliteratie, eh, je kent het wel. Dat laten, we maar gewoon, het maar gewoon op Aalsmeer houden. Dan <laughs> ja, voor iedereen. Goed, goed. Ehm, jullie hebben al een EP uitgebracht. Hoorde yes. niet? Eh, ja. Eh, en zag ik, wanneer, van wanneer dateert die? Eh, oktober, dacht ik. Ja. Eind oktober, begin november misschien. Ja, ja. klopt. Ja, dat is nu, uh, hoeveel maanden geleden zal het zijn? Een maandje of eh, negen? Ja, zoiets. Acht, negen maanden geleden. Acht, negen maanden geleden. We zijn, ja, onze eerste single is ongeveer ja, iets langer dan een jaar geleden uitgebracht. Jaar, dus we zijn nog niet heel lang bezig. Nee, dus- eh, we hebben ook weer een nieuwe soort van single uitgebracht voor ons. Ja, die eh, gaan we ook... Voor ons eh, nieuwere EP, maar die is al best wel een tijdje uit. Ja. die gaan we zo spelen ook. dus dat is wel leuk een beetje. Nee, die is nog niet uit. Nee, die is niet uit. Maar die ga zo weer een nieuwe spelen. Een nieuwe ja. spelen? We gaan, een nieuwe Ja, we gaan eentje spelen die nog niet uit is. Het is een eh, oh, dat is, dat is volledige primeur, maar wel dat, is wel leuk. Dat is wel leuk. Ehm, wanneer moet het, eh, het levenslicht gaan zien, die EP? Of? Dat is een hele goede vraag. Ja. Ja. Weten we nog niet 100% zeker, maar ik denk dat het wel het streven is om hem binnen twee à drie maanden in ieder geval op Spotify te hebben staan. Dat wel. Ja, want eh, het is nu zo dat je eh, het ijzer moet smeden terwijl het heet is... omdat je die popprijs hebt eh, gewonnen, toch? Ja, ja, ja. Dan meer eh, druk achter, ja. Ja? Ja, misschien enigszins. Adel verplicht. ja. <laughs> Nee, ja, we, willen, wel. we willen wel, eh, nou, wat we gaan uitbrengen, willen we echt goed doen. En ook door die popprijs te winnen hebben we een gratis dag echt in een professionele studio gewonnen. Ah ja, dat is natuurlijk dus die willen we sowieso ook gaan gebruiken voor die nieuwe single. maar met plannen en vakantie eh, is het allemaal nog een beetje ingewikkeld. Ah, dus manier, misschien tillen we hem even over de vakantie heen. Ja, nou ja, goed. Eh, het, dat zou zomaar kunnen dat je in september, oktober zo'n beetje weer met een nieuw nieuw dingetje gaat, gaat komen. Ja, ja, dat, dat, dat is zeker de bedoeling. Ehm, dan nog iets anders. Want ja, eh, wij als radiostation hebben natuurlijk meteen al... na, denk ik, anderhalve week na die popprijs... dat we mee hebben genomen in de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Um, is de vraag, eh, hebben jullie al ergens anders airplay gehad? Of zijn wij nou hier net de enige die, eh, die dat... Uh, die dat <laughs> ja. Nou, nou jullie, jullie hadden wel het eerst gevraagd, zeg maar. Maar ja, laatst eh, werden we opeens gevraagd door het programma van eh, NPO Radio 1. Ja, dat zag ik. Ja, eh, dat hoorde ik van, uh, van daarvoor. Dus ja, dat kregen we echt vier dagen van tevoren van... ja, willen jullie hier spelen? Dus toen hebben we in nou, twee dagen hebben we een akoestische set helemaal voorbereid. En toen... ja, Ook maar drie nummers. En ja, ja. set is misschien een beetje... Ja, is een beetje overdreven misschien. Maar wel akoestisch. Dus voor, voor ons de eerste keer ook dat we akoestisch speelde. Ja, ik ben bekend. Het was met het eh, fenomeen Even Blij en ja, Dijkstra ter plekke. hè? Dat, eh, dat, was, dat had jij verteld, dat, eh, dat, weet ik. Ehm, maar goed, dat, dat is dan gelijk meteen ook een bom meteen op de landelijke radio. Dat is wel een goede generale repetitie voor, voor hier. Dat is, ja, maar dan <laughs> verbaast het mij. dan heb je, bij Radio 1 heb je dan op een gegeven moment airplay. Maar is dan dan niet nou ja, de Aalsmeerse omroep of meer radio die ook eh, in de buurt zit. Hè? Halen we meer. Dat lijkt me toch wel een beetje een... Eh, ja. Een plek waarvan ik denk, nou, dat is ook wel een, eh, een omroep waarvan ik denk... nou, die zal dan zeker toch wel bij de buren gaan kijken... of ze daar ook wat, wat regionale ja. mensen... Hm, dus- we, hebben, we, nog niks van ze gehoord, dus... Uh, de uitnodiging Nodig ons uit. ja. nou, ik, wat, ik, wel, wat ik wel doe, is me eventjes kietelen bij onze vrienden van Haarlem 105. Die hebben ook een eh, radioprogramma. Dus eh, zo video ben ik dan ook wel weer. Dus, ja, eh, Ja, leuk. want, ik bedoel, dat, die stropen ook een beetje de regio af. Net als, net als wij. Dus wat, wat gaat, denk ik dat dat misschien ook wel een een idee is om bij de jongens eh, daar eens even aan eh, te kloppen. maar ik zal alvast even het balletje opgooien bij eh, collega Nicola, die, die, dat, programma doet. Ehm, maar goed, we gaan zo direct natuurlijk nog wat van jullie horen. Twee nummers. Eén is dus een cover en de andere is dus een regelrechte primeur. Ja, ja, klopt helemaal. Ehm, nou, zover is het nog niet. Ik ga eerst even nog eens een, een stukje muziek draaien. En dan denk ik, nou dan is het Zo'n beetje... Eh, nee, nog twee nummers eh, kan ik wel even laten horen. En dan eh, kunnen we wel weer even een setje van twee doen. Dus dat zo dadelijk. Maar we hebben nu... Ehm, en dan moet ik eventjes even erbij pakken. Die, deze, deze fijne Fijnerik. Die morgen met Camilla Antoni heet die. Die komt met een mixtape. En dat, daar staan een aantal nummers op. En ik weet niet of bijvoorbeeld deze erop staat. Maar hij is wel heel erg plezierig om dat te luisteren. Bereid je voor, het is Beats met uh, stevige rap. Het eh, begint een beetje in het straatje te komen van Siggy en Dienst. Maar dan eh, even nog even net een tikkie, tikkie anders. Come on, hij. En het nummer wat je hoort, of degene die je daarom hoort, is Jermaine Campbell. Tell me your comments. But uh, I'ma be honest. Uh, can't touch this. Can I put that on my mama? Tell me about your comments. Uh, I'ma be honest. Yeah, can't touch this. Can I put that on my mama? bitch, I run amok. What's that in my cup? When I pull up, uh, niggas be hitting the dust, uh. I sell them just to take a seat at the back of the bus, uh, like Bama. And come and see how I touch on the scene. Now grab your cameras, front row, Oslo, uh, nigga, I beam it up. Show the own and the body, the female son. For I beat it up from the back, we ain't sleeping, uh. Make the pony wet like Aquafina, uh. Plenty your hoes on my DM, wiping their nose, make them feeling. I'm MOBing. So don't tell me about your comments. Uh, I'ma be honest. Uh, can't touch this. And I put that on my mama. Tell me about your commas. Uh, I'ma be honest. Yeah, can't touch this. And I put that on my mama. I said, y'all, better pass me the torch on some conscious shit. Now I'ma just be the hottest. Said I'm tired of it, these hating ass. Niggas don't quit your day job like you consequence. I'm good. Where my awards at? I'm at the morgue and I kick push on your favorite rapper. Check that body's on your doorstep. Uh, man, I might just warn ya. That make you call 911 like a white left on ya. Smart nigga go stupid, my flow so elusive. I don't give a fuck about your two cents. Tell me about your comments. Uh, I'ma be honest. Uh touch this. And I put that on my mama. Tell me about your commas. Uh, I'ma be honest, yeah, can't touch this. And I put that on my mama. Tell me about your commas. Uh, I'ma be honest, uh, can't touch this. And I put that on my mama. Tell me about your comments. I'ma be honest, yeah, can't touch this. And I put that on my mama. Ja, dat was hem helemaal. Deze Camilla Antoni. En eh, eh, ja, wat, wat, wat heeft de man eigenlijk in het eh, verleden gedaan? Hij is een beetje bekend van Bungalow. dat hebben we hier ook wel eens eerder. hij was een van de, de twee die daaraan meewerkten. en we hebben hem ook gedraaid, Bungalow. Eh, maar hij is eh, op een ander pad eh, terechtgekomen. En dit is dus het pad waar hij, waar die op dit moment mee bezig is. Dus dat is wat hij aan het doen is. Ehm, ga ik eens even in het lijstje kijken van, van wat ik nog heb staan. Want ja, vorige week hebben we ook nog iets laten horen. dat is een beetje... ja, DJ-producer. en dan heb ik het over Precursor. Die heeft een album uitgebracht. dat album dat heet Glia. En hij benadert eigenlijk zijn muziek een beetje als wetenschap. Dat is, dat is al wel heel grappig. En een van de nummers eh, die op eh, dat, eh, nummer, op dat album te vinden is, is dit fijne nummer. Dat is Junen. en zijn verleden liggen een beetje hier in deze buurt. Want eh, hij komt eh, volgens mij ook uit Haarlem oorspronkelijk, deze precursor. Maar tegenwoordig eh, studeert hij in Leiden. Iets met neurowetenschappen, dat, dat is wat hij aan het doen is. En hij resideert tegenwoordig in Rotterdam. En dat is ook uh, meteen ook een reden waarom ik iemand uit de, de, kring van de 3 voor 12 heb gewaarschuwd. Van joh, je moet er daar eens op letten. Dus, en dat heeft deze persoon ook ter harte genomen. En er zit een klein beetje in een deel van zijn naam in. Goed. Lekker een cryptische omschrijving. Maar zo eh, gaan we een beetje toe naar het moment van de tweede set. Eh, die eh, gespeeld gaat worden. En dat is geen tennispartij. Set. Nee. Het tweede gedeelte van deze avond gaat ingevuld worden door Liveblad allemaal jongens uit de 21ste eeuw. Want eh, dat hebben ze net eh, verteld. Dus dat, eh, dat vind ik ook wel leuk. en ze zijn, zoals gezegd, de winnaars van de Popprijs Amsterdam 2022. De cover komt eraan. En die cover die, is ook al eerder uitgebracht. En toen bestonden deze jongens niet. Maar ze gaan hem in hun, hun manier gaan ze hem spelen. Het is een nummer van Pearl Jam. En het nummer dat heet Black. surrounded by some kids at play. Oh, I can feel their laughter. Oh, so I do I say. nu eh, kan ik die vergelijking wel maken. Want eh, die stem, inderdaad, die komt <laughs> een beetje ook in de buurt. Ook eh, bij, bij het origineel van Eddie Verder. Dus, nou een groter compliment kun je Ja, ja, ja dat, ik, ik zat al. Dave Kroll was het dus niet. Maar dus, het, was hem dus, het was nog wel degelijk Eddie Verder. Maar dan haal ik die, die twee dingen een beetje door elkaar heen. maakt niet uit. maar er komt nu nog één nummer. En dat is Feeling Low. Yes. En die is nog niet uitgebracht. Dus het, uh, wanneer hebben jullie dit uh, nummer geschreven? Um, ja, dat is denk ik een maandje of twee, drie geleden. Oké, okay, dus er uh, dus is nog een vers nummer. Eh, Hij is vers van de pers, zeker. Oké, okay. hier is die, de afsluiting voor deze avond. Feeling Low, allemaal Live Blood. Whoa, I'm feeling low and I don't know why and I can't let it go. Whoa, I'm feeling low and being chased by my own shadow. Whoa, with my head in a pillow. Whoa, I'm feeling low, wanna keep on going, but time goes slow. show. Whoa, I'm feeling low. I'm on the edge, falling down like a domino. Whoa, I'm feeling low. It takes so long to get back in the flow. ja, ja, ja, ja. Kijk, eh, dat, eh, je kunt het allemaal straks eh, terugkijken op YouTube. En kijk onze samenvatting www.altfm.nl, want dat komt er allemaal aan. Ehm, nu, weer even rap tijd voor wat muziek, want volgende week komt deze man naar de studio. En dan gaat hij ook een aantal nummers laten horen een aantal nieuwe nummers. Maar dit is nog eh, van een EP van een aantal jaren terug. Hier is Roy de Smet en Mother of Two. toughing up, and you could just as well be right. was dit. en eh, dat was Joan of Arc. Daarvoor hoorde je Roy de Smet met Mother of Two. Volgende week bij ons eh, hier live in de studio. De vraag aan eh, de heren van Liveblot. Wat vonden jullie ervan? Ik heb genoten. En zeker. Ik ja, denk dat het allemaal wel leuk vonden. Nou, ja, altijd, altijd. Nee, het was superleuk om hier te mogen, mogen zijn. Ja, smaakt het naar meer? Eventueel Zeker. voor een eh, wij komen, eh, Als wij onze nieuwe, nieuwe nummers eh, uit hebben, dan komen we graag nog een keertje terug. Oké, dat, dat daar houden we jullie aan. ook in deze setting, hè, dan weer, denk ik. Ja, ja, Ik, wil best, ik wil best de ramen eruit blazen. Het gaat een beetje, een, hoge rekening worden, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ze zal onze penningmeester niet blij mee zijn. Nee, Moet even de buren op en, toevallig heb ik ook begrepen dat hij bijzonder raadslid, of buitengewoon raadslid gaat worden. Dus dat wordt nog, dan wordt het nog wel een dingetje. Moeten we geen probleem problemen Lijkt, me niet zo slim om dat eh, op deze manier uh, te moeten doen. Maar goed. Ehm, nou ja, die, eh, de EP. of tenminste nieuwe, het nieuwe materiaal. Wanneer, ja, je zei het al, twee, drie maanden heeft dat nog. Ja, we hebben nog niet echt een harde datum. We, we willen wel een EP of een album uitbrengen. Ehm, nou ja, binnen een half jaar kan ik wel zeggen. Ja, binnen een half jaar. Over een half, jaar ongeveer. Ja. En voor die tijd zullen er wel wat singles verschijnen. Een beetje om eh, af en toe een beetje de achterbanen. Eh, wat, ja. wat zeg jij een paar warmmakertjes. Ja, ja, ja. Dus een beetje rondstrooien en uh, de, de boel dus, Feeling Low, die juist ah, nou, dat, dat zal dan misschien wel de eerste single worden, denk ik. Ja, dat staat wel dat staat, wel vast. En dan in de volle glorie met keiharde distortion over de gitaar heen. Maar ehm, daaruit, want als je het uit gaat brengen... zijn er ook al mensen die bij jullie al aangeklopt hebben... en zeggen van nou, we zien het wel zitten. Eh, bescheiden labels of wat dan ook. Jammer genoeg niet. Nog niet? Nee, nee, daar, daar, dat, nog niet. Eh, dat zou, dat zou hartstikke mooi zijn. Ja, je zou denken na een optreden bij NPO Radio 3... Eh, bij de heren Frank Evenblij en Erik Dijkstra, denk ik. Ja. ja, Radio 1 is, natuurlijk niet helemaal onze doelgroep wat dat betreft. We hebben wel heel veel mensen bereikt, maar... Dat wel. Ja. Maar... Nee, als we zo doorgaan en eh, onszelf een beetje... Eh, Hoe hebben ze daar eigenlijk op eh, gereageerd tijdens die uitzending... of na die uitzending dat jullie daar gespeeld hadden? Uh, Kregen jullie nog? ja, ze waren ook wel onder indruk. En vooral Frank Evenblij, die was, was, wel fan. Die vergeleek ons nog met een, met een band. Ik ben de naam even kwijt. Fiction Play. Fiction Play. dat, is, van de zoon van Sting, geloof ik. Oh, die. Ja, Daar vond hij het, ons nummer Feeding Low een beetje op. nummer Two Sisters van Fiction Play. Ja, dat klopt ook Fiction wel. We hebben, we geluisterd en ik eh, moest ook wel verschikken hoe erg zijn stem terug hoorde eventjes. maar, eh, Daarna hoor je toch snel dat het de zoon van Sting is eh, die het zingt. En niet Eddie Vedder, zoals ik er op een gegeven moment zei. Nou, dan is het een beetje een combinatie van Eddie Vedder en de zoon van Sting. Ja, dan doe ik het ehm, mee. <laughs> Die zou ik in je zak ik zou bijna zeggen, ik, ik zou zeggen van gewoon met, met een beetje de audio en de beelden van, van deze uitzending lekker even naar een eh, lokale omroep van Uithoren en halen meer even een beetje toestappen en zeggen... We zijn geweest hoor, hier. Eh, we, <laughs> eh, ja, wees op tijd. Ja, dus, dus ik bedoel, het, ik denk van Amstelveen zou ook nog kunnen, denk ik. P60. Ja, Nee, wij, in Amstelveense omroep hebben ze daar denk ik ook al. Neem het advies mee. We gaan eens even een rondje bellen. Lijkt mij een goed plan. Uh, ik vond het leuk dat jullie geweest waren. Is gelijk, is gelijk. Ja. En op naar Feeling Low. Ja, nou. is top. Goed, dat waren ze. De mannen eh, van eh, Liveblood. Wij eh, sluiten ook af. Het is min of meer standaard een beetje aan het worden. Want ja, we ontkomen er niet aan. Hier is... Ja, daar zijn ze weer. Lorem Ipsum met Ordinary. keer. En dan eh, zit ik even te kijken van eh, hoe zit ik eh, met uh, qua tijd. Want dat wordt altijd heel erg leuk om het een beetje uit te mikken. Maar dan zit ik, want ik wilde dan toch nog zo direct nog één nummer laten horen. maar ga ik dat redden met, met alles erop en eraan? Ik denk het allemaal niet met, met deze nummers. Ehm, goed, dat was Lorem Ipsum. Eens kijken of we nog een beetje eh, iets, iets, iets kunnen doen. Eh, nou, ik denk dat ik nog iets, misschien eh, iets heb staan waarvan ik denk... nou, dat zou nog kunnen. Dat, even kijken wat ik hier heb staan. Laten zien. Ja, dit zal dan denk ik nog net aan kunnen. Moet hij nu komen? Net Francis. and don't know what to do. Oh, I want it all, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that pain in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it all, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that pain in full. What would you do to survive? What you gonna do just to eat? When it's time to go ride, gotta pull up with that heat like whoa, swerving. From all my mistakes, I be learning. Tragic, ayy. Eh? The way I'm a bloke with that magic, let's go. I got millions on mine, couple thousand in sight. Bad bitches in line, blations that I like, go work it. The way that she dropped to the floor, make a nigga want more. My bitch gon' twerk it, ayy. Eh? Don't even know what to do. Swerving on the grind, I came too far not to lose. Whoa, swerving, don't know what to do won it, ooh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that paid in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, ooh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that. I am can fuck up a check, but then get it all back and then double that stack, all that cash flip. Yeah. I got all my money in silence, they thought man was broke. I love that tactic. Okay. Don't show too much, cause if they know too much, it's anticlimactic. There's no holding me up. Way I'm blowing this up, I'm like gas and a match flip. Blowing up, man, I'm tapping, tapping hard, show. I'm not cracking, cracking, grinding hard, no lacking, lacking. All these niggas be capping, capping. Beat my notes, get the stacking, stacking. When it all ain't come here to lose. Rising up, need the highest view. Swerving round, now what's happening, happening? Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that paid in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Ja, je moet eh, met uh, timing eh, alles rekening houden. En dan schiet mij ineens er binnen dat dit nog een redelijk actueel nummer is van Ned Francis. Winnaar van de Night Edition van de Rob Agda Award. Is ook alweer een tijdje terug, alweer bijna een half jaar terug. Nou, drie maanden ongeveer. Dat, dat is het. deze uitzending zit er weer op. Ehm, en de mensen die inmiddels weten dat ik altijd traditiegetrouw de laatste tijd afsluit met dit mooie nummer van Francis blik Tot volgende week. We sing your songs, light our lamps, spare some oil, parable man, can you teach us how to love? us whole again. Make us whole. a quivering voice the fire I cannot lead the way I'm just a dying flame A dangling Judas praying I talk a lot But I don't you follow